Dat is belangrijk voor de groei van de economie. De monumentale houten kathedraal in Paramaribo gaat na 22 jaar weer open. De 130 jaar oude Sint-Peters- en Sint-Paulus-kathedraal staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO... en is een van de grootste houten gebouwen ter wereld.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 Op de terugweg ontplofte een bermbom. Melkert bleef ongedeerd. Een Iraakse politieman kwam om het leven. Een aantal mensen raakten gewond. Homo's en lesbiennes in het Amerikaanse leger mogen voortaan uitkomen voor hun geaardheid. Het Pentagon heeft het omstreden Don't Ask, Don't Tell beleid opgeschort. Jarenlang konden homomilitairen niet voor hun geaardheid uitkomen. Vorige week oordeelde een rechter in Californië dat dat beleid in strijd was met de grondwet. President Obama wil de wet al langer versoepelen, maar een wetsontwerp over homo's in het leger strandde vorige maand in de Senaat. De onderwijsinspectie wil bij 43, 34 hogescholen en universiteiten de toekenning van diploma's nader onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat die te makkelijk worden verstrekt. De inspectie zet bij 1 op de 3 hoger onderwijsinstellingen vraagtekens bij alternatieve afstudeertrajecten. Studenten die erg lang over een studie doen, kunnen van zo'n traject gebruik maken. Aan het eind van het jaar zijn er in de wereld ruim 2 miljard mensen op internet. Dat zegt de telecomorganisatie van de Verenigde Naties. Op dit moment staat de teller op 1,6 miljard internetters. Met name in derde wereldlanden groeit het aantal aansluitingen snel. Daar is vooral behoefte aan snelle breedbandverbindingen, zegt de VN. Dat is belangrijk voor de groei van de economie.